stilgelegd. Bankia vroeg voor het weekend om 19 miljard euro staatssteun. De kapitaalinjectie is nodig om de bank overeind te houden. Het valt mee met de drukte op de wegen naar het strand. Volgens de ANWB is het vooral minder druk richting Scheveningen en Zandvoort. Later vanmiddag wordt extra drukte op de snelwegen in heel Nederland verwacht door terugkerend vakantieverkeer. Ook in de treinen is het rustiger dan gisteren. De NS had extra treinen ingezet om de grote stroom van strandgangers op te vangen. Het weer, veel zon, alleen op de stranden is het soms mistig. Middagtemperatuur tussen 15 graden aan zee en 25 in het binnenland. Mogelijk in het oosten en zuidoosten later in de middag een bui. Morgen meer bewolking, ook geregeld zon met maxima tussen 14 graden aan zee en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Knoopend Hoeflaken 3 kilometer. 3 kilometer is ook de file op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nieuwebrug.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 Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé.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 Veel badgasten zijn al op de terugweg omdat het weer tegenvalt. Langs de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland en bij de Wadden hangt een smalle strook mist. Vanochtend werd aangeraden om met het openbaar vervoer naar het strand te gaan in verband met de verwachte drukte. De NS had extra treinen ingezet. In die treinen was het rustiger dan gisteren. Latermiddag wordt het in heel Nederland waarschijnlijk wel extra druk door terugkerend vakantieverkeer. De politie in Amsterdam heeft een schoonmaakster gered die al twee dagen vast zat in een lift. De 31-jarige vrouw was zaterdag aan het werk in een advocatenkantoor. Het lijkt erop dat de lift stil is komen te staan na een stroomstoring in het centrum van Amsterdam. De schoonmaakster had waarschijnlijk geen telefoon bij zich en ook niets te eten of te drinken. Volgens de politie gaat het naar omstandigheden goed met haar. De Russische minister Lavrov zegt dat zowel het Syrische regime als de opstandelingen verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Hula, waar vrijdag meer dan 100 mensen zijn gedood. Volgens VN-waarnemers heeft het Syrische leger een woonwijk in Hula bestookt met zware artillerie en tanks. Op een persconferentie uitte Lavrov ook kritiek op landen die stellen dat een vertrek van president Assad noodzakelijk is om tot een oplossing te komen voor het Syrische conflict.